12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het lichaam van de Russische piloot die vorige week omkwam... nadat zijn toestel was neergeschoten bij de Turk-Syrische grens... is uit Syrië in Turkije aangekomen. Vandaar wordt het overgebracht naar Rusland. Het toestel van de Rus werd deze week door Turkije neergeschoten. De piloot zou zijn gedood door Syrische rebellen nadat hij met zijn schietstoel het toestel had weten te verlaten. Een tweede piloot kon worden gered. De zaak leidt al dagen tot spanningen tussen Turkije en Rusland. Gisteravond kondigde Moskou economische sancties aan. Zo worden de werkvergunningen voor Turken in Rusland niet verlengd en geldt een importverbod voor bepaalde Turkse goederen. In Australië zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om maatregelen te eisen ter bescherming van het klimaat. Alleen al in Sydney 45.000. Er waren ook betogingen in onder meer Indonesië, Hongkong en op de Filipijnen. Morgen begint de VN-klimaattop in Parijs. Voor vandaag zijn ook demonstraties gepland in Europa en onder meer Londen, Berlijn en Amsterdam. In Parijs zijn demonstraties uit veiligheidsoverwegingen verboden. Milieuactivisten hebben daarom duizenden schoenen neergezet in het centrum van de stad. Die staan symbool voor de betogers. De politie zoekt vandaag verder naar twee vermiste opvarenden van het jacht dat vrijdag is gezonken op het IJsselmeer. Gisteren is het jacht geborgen. De politie vermoedt dat het schip is gezonken na een aanvaring. Het is vrijwel zeker dat de twee opvarenden zijn omgekomen. Door een DDoS-aanval op de NPO zijn veel sites van de publieke omroep gisteravond urenlang onbereikbaar geweest. De sites van de NOS en van andere landelijke en regionale omroepen waren tot even na middernacht onbereikbaar. De app van de NOS was pas in de loop van de ochtend weer overal bereikbaar. Bij een DDoS-aanval wordt een computersysteem bestookt met extreem veel bezoeken, waardoor de server plat gaat. Het weer bewolkt en regenachtig een graad of 11.